uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Nederlandse meisje dat gisteren gewond raakte bij een steekpartij in Annecy in Frankrijk is niet meer in levensgevaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de toestand van het meisje stabiel is. Gisteren viel een man de kinderen in een speeltuin aan met een mes. De dader verwondde niet alleen de vier jonge kinderen, maar ook een man die hem probeerde tegen te houden. De aanvaller is een Syrische asielzoeker van 31 en waarom hij op die kinderen instak weten we nog niet. De politie heeft foto's online gezet van de personen die verdacht worden van de explosies in Arnhem afgelopen nacht. Daar was een explosie bij een horecazaak in het winkelcentrum. En bij diezelfde tent werd gisteren ook al een verdacht pakketje gevonden. Vanaf vanavond moeten 66.000 automobilisten in het zuidwesten van ons land omrijden. De Haringvlietbrug tussen het westen van Brabant en Rotterdam gaat acht weken lang dicht vanwege werkzaamheden. En dat betekent voor heel veel mensen dus flink omrijden. Het zou wel tot een uurtje langer kunnen zijn. Kun je geen thuisonderwijs krijgen? Nee, daar zit te lang voor. En ik zit ook midden in een toetsweek dan. Dus dan is dat ook niet heel erg handig om dan thuis te zijn. De brug gaat om 8 uur vanavond dicht. Ken je deze nog? Het is de soundtrack van Jurassic Park. Die film ging precies 30 jaar geleden in première. Over een park vol met tot leven gewekte uitgestorven dinosaurussen. Ja, het was razend populair. En nu is duidelijk dat de wetenschap daar ook heel veel aan heeft gehad. Vertelt de baas van het Dinolab van Museum Naturalis. Sindsdien zijn zoveel meer mensen geïnteresseerd geworden in dinosaurussen. Dat er echt een, een, een dino-renaissance eh, eh, heeft plaatsgevonden. De, sinds 1993, toen die film uitkwam, zijn er waarschijnlijk twee keer en misschien zelfs drie tot vier keer zoveel dinosaurussen eh, benoemd, hè, gevonden en beschreven, dan dat er in de honderd jaar daarvoor gebeurd is. Ja, door al dat onderzoek is er ook een veel beter beeld gekomen van wat er in die tijd met de dinosaurussen gebeurd is. Het weer, de zon schijnt nog steeds. Het is een graad of 30 in het oosten van het land. Vanavond is het ook nog lang warm en morgen nog iets warmer dan vandaag. Dan kans op de allereerste tropische dag met 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is nog altijd druk in Noord-Holland, maar de files worden wel weer wat korter. meeste vertraging nu nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat 8 kilometer file. Vertraging is een kwartier. Dit komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en afrit AMC 12 kilometer file en 20 minuten vertraging.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 Provincies doen er langer over om nieuwe provinciebesturen te formeren dan in 2019. Tot nu toe is alleen in Limburg een akkoord bereikt over een nieuw college. Vier jaar geleden was dat acht provincies rond deze tijd al gelukt. Jacobine Geel heeft haar taken als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens neergelegd. Geel is door een aantal collega's beschuldigd van machtsmisbruik en intimidatie. Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Iran materialen levert aan Rusland om een dronefabriek te kunnen bouwen. De locatie daarvan zou ten oosten van Moskou liggen. Het weer blijft vanavond nog lang warm. In het weekend op veel plaatsen 30 graden of warmer. something listen Antwoord 106.9 hoofdletter Z. Van Zon, Zee, the sunset in your eyes, brown and gray. nessa gata Me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar o tchê tchê Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar.